Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse industrie blijft groeien. nam de omzet toe, meldt het CBS. Er is vooral groei in de chemische en aardoliesector... en in de farmaceutische, rubber- en kunststofindustrie. De tabaksindustrie kromp het afgelopen kwartaal met ruim 5 procent. Drankenproducenten deden het beter... met een omzetgroei van ruim 18 procent. Volgens het CBS hebben bedrijven wel steeds meer last van een tekort aan personeel. Begin juli zei 21 procent dat ze daardoor worden gehinderd. Een jaar eerder was het nog 14 procent. Een Duitse journaliste die Turkije niet mocht verlaten mag onverwacht toch weg. Een Turkse rechtbank heeft het uitreisverbod opgeheven. De journaliste Mesale Tolu wordt door Turkije beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie. In april oordeelde een Turkse rechtbank nog dat ze in het land moest blijven vanwege de rechtszaak tegen haar. Die zaak gaat gewoon door, net als die tegen haar man. Hij mag Turkije nog altijd niet verlaten. De zaak van de journalisten leidde tot spanningen tussen Turkije en Duitsland. In een trein in Tilburg heeft de politie vier mannen gearresteerd... in verband met een bommelding op het station. Het treinverkeer werd gisteravond na tien uur stilgelegd. Een bomexpert van de politie deed onderzoek. Wat er is aangetroffen is niet bekendgemaakt. Rond middernacht werd station Tilburg weer vrijgegeven. Kiki Bertens heeft het tennistoernooi van Cincinnati gewonnen. In de finale versloeg ze de Roemeense nummer 1 van de wereld, Simona Halep, in drie sets. Door de overwinning stijgt Bertens een week voor de US Open op de wereldranglijst naar de dertiende plaats. Het weer vannacht en vanochtend bewolkt en plaatselijk een bui.